Michel Koenen met het NOS-journaal. Collins is overleden. De zus van actrice Joan Collins had borstkanker. Collins schreef tientallen romans die vaak gingen over rijke en beroemde Hollywood-acteurs. Wereldwijd verkocht ze meer dan 500 miljoen boeken. Jackie Collins was 77. Bij een schietpartij op een carpoolplaats op de A12 bij de Meern... is in een auto een dode gevallen... De wagen is doorzeefd met kogels. De politie kan nog niet zeggen wat er is gebeurd. Er wordt nog onderzoek gedaan op de carpoolplaats. Mensen die hun auto daar geparkeerd hadden moesten zich laten ophalen. Waarschijnlijk kunnen ze pas de komende dag bij hun auto. Burkina Faso krijgt weer een burgerregering. Volgens de president van buurland Benin heeft de koepleider beloofd dat het gezag weer wordt overgedragen. En vandaag zouden meer details bekend worden gemaakt. Donderdag pleegde militairen een staatsgreep in Burkina Faso en werd de interim-president afgezet. Waarschijnlijk wordt de man dus weer president van het Afrikaanse land. In de Amerikaanse staat Californië zijn al zeker duizend huizen verwoest door de grote bosbranden. Duizenden andere huizen en gebouwen worden nog door het vuur bedreigd. de branden woeden al een week. In totaal is al zo'n 600 vierkante kilometer bos afgebrand. de komende dagen wordt het in Californië ook weer heter en neemt de wind toe. Er worden temperaturen verwacht van zo'n 38 graden. En paus Franciscus is begonnen aan een officieel bezoek aan Cuba. Op het vliegveld werd hij ontvangen door president Raúl Castro. Dinsdag begint Franciscus aan een bezoek aan de Verenigde Staten. Daar heeft hij een ontmoeting met president Obama... en zal hij het Amerikaanse congres en de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toespreken. Het weer. Het blijft droog en het binnenland is kans op nevel of dichte mist koelt af naar zo'n 9 graden. Overdag wisselen wolken en zon elkaar af.